Kasper Meijer met het NOS-journaal. Het Israëlische leger zegt dat het binnen 48 uur de grondaanval op Gaza-stad kan inzetten. In het noorden van Gaza en Gaza-stad zijn sinds het begin van de avond zware gevechten aan de gang. Gaza zit zonder internet en ook telefoonlijnen liggen eruit. Hulporganisatie de Palestijnse Rode Halve Maan laat weten opnieuw het contact kwijt te zijn met reddingswerkers en artsen in Gaza. Bij een moskee in het Gelderse Culemborg zijn in de nacht van zaterdag op zondag een aantal ramen vernield. De politie heeft afgelopen dag een man van 41 uit de gemeente West, Maas en Waal aangehouden. Hij zit nog vast, zijn motief wordt onderzocht. Volgens het bestuur van de moskee is de verdachte een bekende van de politie. De koepelorganisatie van Nederlandse moskeeën waarschuwde moskeeën eerder om hun beveiliging te controleren vanwege de oorlog tussen Israël en Hamas. Er komen steeds meer Oekraïnse mannen naar Nederland. Een derde van hen woonde eerst in een ander Europees land... voordat ze naar Nederland kwamen en zich hier als vluchteling aanmelden om te werken. Een deel van hen woonde bijvoorbeeld eerst in Polen... en komt nu in de overvolle opvang van de gemeente. De veiligheidsregio Utrecht vraagt werkgevers om zelf voor opvang van Oekraïners te zorgen... zodat de opvang van de gemeente wordt ontlast. Op verschillende plekken in Nederland is het Noorderlicht te zien. Op sociale media worden veel beelden van het poollicht gedeeld. Mensen uit onder andere kerkraden, Vlissingen, Zwolle en Jouren. Naar verwachting is het lichtverschijnsel ook in het noorden beter te zien wanneer het weer opklaart. Noorderlicht is vaak vooral te zien in de poolgebieden, maar een paar keer per jaar ook in Nederland.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 nothing I can do fisherman's wife never tires of waiting around. A one armed bandit behind a dirty window keeps on flirting castle down. A weathered flag is stroking the air and waves farewell to the day that's done. Summer takes another breath for the sunken sun before the light dies and night falls on the town.